der zaliger zielen, het die klaarheid, dat zinnen bezien mag in zire godheid. Zo beziet zinnen in ziere eeuwelijkheid, en in ziere grootheid, en in ziere wiesheid, en in ziere edelheid, en in ziere tegenwoordigheid, en in ziere vloeilijkheid. in deze beschouwingen is, zo behoeft ziet te wezen in rasten van herten, wat zie anders is van buiten. Dit zegt de zoete ziel, die met minne in groten vernooien heeft het haar heren met zielen toeverlaten. En de hare heren heeft verklaard haar herten, en de in die klaarheid is gekomen in gehele getoond. En dus hij spreekt van feesten en de dus zegt van welheid. Wat is mij al dan God? God is mij gegenwärtige, God is mij vloeilijke, God is mij geheelijke. God is mij met een zoon gegenwärdige, met zoetheid. God is mij met een heilige geest vloeilijke. God is mij met een vader gehele. En zie dus Isaac hetzelfde woord. Die zielen die met God wandelt in zijn eigenwoordigheid. Zie spreekt gern om zijn gevoeligheid en om zijn zoetheid en om zijn grootheid. Die zielen die nog wandelt voort met God in zijn kern, de min en onziene vermeendheid en de hemelheid. Die zielen die nog voortwandelt met God. wandelt in God en met Gode wandelt in al deze, zie ik in allerhande gratie. En de zie is meester en de verweend, met al tot elke als een God in goddelijke riekheid, die in eeuwig Heer is en die almoed is en die God is. en die alle denken maakt heeft. heerlijkheden en de in loodelijkheid en die de in gebruikelijkheid en de die in eeuwigheid. Gods gratien die zien alle vier, maar die dit versteekt hoe dit is in goede en in die tronen der tronen en in die riekheid der hemelen. Wie heeft die finheid allerhande glazen, die hiertoe iets spreken wil, die behoeft. Is in geestelijke karitate. Zo wanneer God openbaart deze geestelijke karitate in der zielen, zo geeft in haar op een gevoellijke vriendschap. Dat is, ze gevoelt in haar hoe haar God vriend is, voor alle vernooien en de in allen vernooien en de boven alle vernooien, ja, boven allen vernooien, tot in de trouwe zien zwaar. die God zelf is in eeuwigheid. Zie steekt en de God geeft en de ziel vindt en de wat zien dat ontvingt van gebaren en de van geestelijkheden en de van gevoeligheden en de van wonderen dus de moet blijven in stilheid, in die vrijheid durven weten. Wat God dan te haren spreekt van hoge geestelijke wonderen, dan weet niemand dan God niet het haar geeft. En de ziel die geestelijk is als both and his ears all dei desiri geweest. Zo hebben alle de blinden de zielen gemaakt, na hoge geestelijke wonder. En de almine jeenberdige bedingen zien altoos bewaan, met een zoonten tovernaam, dat God zelf is in geware waarheid.